Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Antwerpen is vanochtend vroeg een zware explosie geweest in een gebouw met appartementen. Het is een enorme ravage, ziet deze verslaggever. Twee verdiepingen zijn weggeblazen en de winkels rondom dat gebouw, daar zijn eh, ook heel veel vensters gesprongen. Dus die klap die moet toch wel heel hevig geweest zijn. Zeker zes mensen raakten gewond en de brandweer zoekt in het puin naar slachtoffers. Deze voorbijganger is zich rot geschrokken. Ik heb een heel lepige knal gehoord kwam het juist uit mijn bed. Ik dacht dat er iets, iets ontploft was op zoiets. Maar het is een appartement, een heel blok, die naar beneden is gekomen, gestort is. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Mogelijk gaat het om een gaslek. Een dief heeft gisteren in Heerlen een jonge diensthond van een NS-bewaker uit een auto gestolen gaat om een Mechelse herder van zo'n 9 weken oud. De dief is met de kooi en al over een hek gesprongen en rende vervolgens een woonwijk in. Hij nam alleen de pup mee. Een volwassen diensthond bleef achter. in delen van de Amerikaanse staat Florida is de noodtoestand uitgeroepen. Het hoost er al dagen, waardoor straten zijn ondergelopen. We're near downtown Miami where the water keeps on rising. Here it's almost up to my knees, but it only gets worse further down the street where all these cars are flooded. Het water komt tot mijn knieën en auto's zijn ondergelopen, zegt deze weerman. Voor de komende dagen is er nog meer regen en onweer voorspeld. En om te kunnen surfen hoef je niet meer naar Bali of Hawaii. Het kan nu ook gewoon in het centrum van Rotterdam, in de gracht. Verslaggever Henrik Willem Hofs kijkt hoe de beste surfers van Nederland de golven uitproberen. Eén voor één rijden ze een stukje mee over de golf. Heerlijk. Ja, ging heel goed. Golf ja, echt sick. Ja, ik vind het spectaculair. Dit hoort bij een wereldstad als Rotterdam. En er is eh, best wel wat, eh, wat over te doen geweest hier met omwonenden. Ik vind het eigenlijk reuze meevallen. Dan een goede plek om te trainen ook. Ja, dat was natuurlijk voor mij eh, was het belangrijkste, dat dat zo is. Maar hier ga ik me vooral mijn backside natuurlijk een rechtsgolf. Maar die kan ik hier wel gaan verbeteren, ja. Dan krijg je het weer nog. Vooral in het noorden vandaag wat buien. Op de meeste andere plekken blijft het droog...